Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt code geel vanwege onweer. De verwachting is dat de buien vanavond en vannacht geleidelijk verdwijnen. Turkije roept zijn ambassadeur terug uit Duitsland. Dat gebeurt in reactie op een stemming in de Bondsdag over de Armeense genocide. Het Duitse parlement stemde in grote meerderheid voor erkenning daarvan. Voor Turkije ligt erkenning van de Armeense genocide gevoelig. Het land erkent wel dat er honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen... maar stelt dat er geen sprake was van volkerenmoord. Bondskanselier Merkel en minister Steinmeier van Buitenlandse Zaken... waren niet bij de stemming in de Bondsdag. Mogelijk bleven ze weg om niet in problemen te komen met de Turkse president Erdogan. In Duitsland zijn drie Syriërs opgepakt die van plan waren om in naam van de Islamitische Staat een aanslag te plegen. Het Duitse Openbaar Ministerie denkt dat er in totaal vier mannen betrokken waren bij de plannen. Het tijdschrift Der Spiegel schrijft dat twee van hen een zelfmoordaanslag wilden plegen met een bom in Düsseldorf. De anderen zouden daarna zoveel mogelijk mensen om het leven brengen. Een van de vier mannen zit vast in Frankrijk en maakte daar de plannen van de vier bekend aan de politie. Wat hij in Frankrijk deed is onduidelijk. De Tweede Kamer wil dat de subsidie voor het Rijksmuseum omlaag gaat. Het Rijksmuseum had om ruim 7,5 miljoen euro gevraagd. Een miljoen meer dan de afgelopen jaren. De Tweede Kamer vindt dat te veel. De PvdA en PvdA zeggen dat het museum het goed doet... en daarom juist minder subsidie nodig heeft dan voorheen. Minister Bussemaker is niet van plan om de subsidie te schrappen. Ze zegt dat het museum veel geld kwijt is aan onderhoud en verzekeringen. Met Prinsjesdag wordt bekend hoe de subsidie voor de komende vier jaar uitpakt. Het weer, vanmiddag in het oosten dus flinke buien. Het wordt 21 tot 25 graden. Ook morgen vallen er verspreid buien, maar schijnt wel vaker de zon. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A7, Hoorn richting Zaandam.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 Op deze 2 juni 2016. Matchbox derde jaar nummer 21. En we zijn toe aan nog een eh, serie van nieuwe binnenkomers. En eh, we zijn toe aan de week van 19 mei. We hadden als laatste op 33, net vorige, voor het nieuws... The Birds met 8 Miles High. En op nummer 30 staan Paul en Barry Ryan. We gaan maar even gaan beginnen, want we hebben het nog zoveel te doen. Paul en Barry Ryan, nieuw op 30 met I Love Her. showing me that tears are only Dat waren eh, Paul en Barry Ryan. En die kwamen binnen op nummer 30 van de week. Van, eh, mag ik heel even een ogenblikje alstublieft? Ik was nog lang niet klaar met mijn aankondiging. Um, dit waren <laughs> Paul en Barry Ryan in de week van 19 mei. Ze kwamen binnen op 30. En dit wat u net hoorde is de klapper van de week in die week. Het is de enige plaat die daartoe eh, gerecht gerechtigd is om dat te zijn.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 En dan zijn we toe weer aan de week van 26 mei. En dat is een eh, week met drie nieuwe binnenkomers. De eerste op 32, Trini Lopez, I'm Coming Home Cindy. and that's the way down south. get the parson ready. I've got that wedding ring when church bells start to chime. de week van 26 mei kwam binnen op nummer 32 Trini Lopez met I'm Coming Home Cindy. Zes plaatsen hoger die week Tom Jones en Not Responsible. Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, oh! I'm not responsible, not responsible for anything I do when I'm with you. I'm not responsible, it's impossible to be so very near and not feel part of you. You've got such a hold on me, you make it seem so easy. responsible, not responsible when you can make a man do what you want him to. I'm not responsible. It's impossible to be so very near and not know what to do. You got such a hold on me. You make it seem so easy, but it's true. Tom Jones en Not Responsible. En die kwam dan binnen op een eh, hele mooie plek. En dat was nummer 26. Eén plekje hoger slechts. Sandy Shaw, Nothing Comes Easy. There are some things that people need Someone so badly they will plead All I wanted was someone. I have him now, it is done. Nothing comes easy, nothing comes easy. I had a hard time getting him, and I'm regretting it now. Each place he'd go, there I'd be. Tom made each move so carefully. And all my scheming did work well. In the end, for me, he fell. Nothing comes easy. just as I expected. Nothing was too much. He gave me everything that I asked for. At the start, everything was fine. I was thrilled with every touch. Then one day when I was with him, I Now he won't leave me alone. Follows me each place I go. He says he don't want anyone new. There must be something I can do. Nothing comes easy. Nothing comes easy. Sandy Shaw en Nothing Comes Easy, nieuw op 25. Zijn we alweer toe aan de laatste top 40 nieuwe binnenkomers. En die komen natuurlijk binnen op 2 juni 1966. Drie nieuwe deze week. De eerste op 39. Gino Washington en his Rim Jam Band en Water. nosso Gina Washington en zijn Rim Jam Band en Water. En die kwam binnen op uh, Pardon, neem me niet kwalijk. Eh, die kwam binnen op 2 juni eh, van 1966 en wel op nummer 39. We gaan de laatste twee gaan we achter elkaar draaien. En dat doen we omdat het gewoon twee heerlijke platen zijn... die je ook achter elkaar zou kunnen draaien. Over, Under, Sideways Down van de Yardbirds... Die kwam binnen op 21 en op 13, de klapper van die week... The Animals and Don't Bring Me Down. de laatste twee nieuwe binnenkomers van 2 eh, juni van 1966. The Yardbirds met Over Under Sideways Down. En The Animals met Don't Bring Me Down. Zijn we toe aan de twee tracks van de Beatles. En die komen, net zoals de vorige keer, vijf weken geleden... van het album A Hard Day's Night. Eerst Things We Said Today. Dat was gecomponeerd om in de film te laten zien. Dat is in ieder geval gekomen. Hij staat wel op de soundtrack, net zoals het volgende nummer... When I Get Home... Maar Things We Said Today werd wel uitgebracht als bacon van A Hard Day's Night. Hier zijn The Beatles. till the end of time. These days, such a kind girl seems so hard to find. Someday, when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time. sake, then we will remember things we said today. waren ze dan weer, de Beatles, met eh, Things We Said Today. En daarna When I Get Home van het album A Hard Day's Night. Dan zijn we toe aan de tip van Willem. Nou, dat had wat voeten in haar, hoor. <laughs> Willem was natuurlijk zes weken in Oostenrijk. En ehm, hij kwam aan, eh, voor de dag met een nummer van Bernd Kluver. Wie? Nou, precies. Bernd Kluver. Ik ken de naam wel, maar materiaal van de man kende ik niet. En hij had een nummer eh, bedacht dat wilde hij wel horen. Ik zeg, nou, laat maar even horen hoe dat klinkt. Ik zeg, Willem, dat wordt hem niet. Maar omdat het <laughs> Duitsstalig is, wil ik hem toch wel even een beetje tegemoet komen. Dus hebben we ook een andere favoriet van hem, Juliane Werding met Stimmen in Wind. De tip van Willem. see It's by was dan, de tip van Willem. Steamen in wind van Juliane Werding. En hij is weer thuis, heb ik inmiddels vernomen. Dus dat komt weer helemaal goed. Ah, mooi nummer. George Michael in A Different Corner. from pain had I been there had I been there scared. George Michael. at A Different Corner uit zijn, uh, voor mij persoonlijk, beste tijd. En eh, er werd eh, door een luisteraar, Siep van der Veen, gemeld... dat uh, George alle instrumenten zelf speelde op dit nummer. Bedankt voor deze melding. Gaan we door met Madonna. And you can dance, 1984 uit de film Desperately Seeking Susan was dit eh, Madonna met Into the Groove. Eh, dan gaan we nu luisteren naar een nummer van eh, Trinity. En dan denk je Trinity. Verleden woensdag toen zat ik nog op mijn overdachtingsadres En toen was er op de groepsapp een discussie gaande. En daar zitten mijn kinderen en kleindochter in. Uh, er was een discussie gaande over een nummer van, met een telefoonnummer erin. Een plaat met een telefoonnummer erin. En iedereen komt dan op de, de proppen met 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9... met Tina Turner onder andere. Maar nee, er is er nog een van de Belgische groep Trinity. En dat heet 002-345-709... That's my number. 2, 3, 4, 5, 7 en 9. That's my number. Dat was de Belgische groep Trinity. Dan gaan we van België naar Nederland. Naar de Sandy Coast met Summer Train. Summer Train. groep van eh, Hans Vermeulen, Sandy Coast en Summer Train. En dan zijn we alweer toe aan de laatste van eh, deze uitzending. 2 juni 2016, alweer de laatste. Heerlijke twee uurtjes gedaan. Mother and Child Reunion, hier is Paul Simon. light for me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful. geluid van eh, Les Paul en Mary Ford. Niet omdat het dan klaar is, maar omdat het gewoon heerlijke muziek is. Dat bedoel ik allemaal mee. Dit was hem weer eindelijk eens een keer na vijf weken. Matchbox met eh, Bart van der Meer eh, van 2 tot 4. En van 4 tot 6 zit collega en vriend Hans Wassenaar. Hij staat al te dringen, hij staat al in mijn eigenlijk helemaal. En daarbij, <laughs> hij begint zo meteen met een heerlijk nummer van de, van de earring, Ja. Golden earring. Oh, toen heette ze nog golden earrings trouwens. Even opletten, ja. Oké, okay, um, ehm, graag tot de volgende week. En nog veel plezier met de, de komende uren op ZFM.